De mijn is tussen de 500 en 2200 meter diep. Naar verluid. De eigenaar van de mijn zegt dat de nog opgesloten mensen veilig zijn en voedsel en water bij zich hebben. Minister Wiebes van Economische Zaken en minister Schouten van Landbouw hebben op het Malieveld in Den Haag met boze Groningse boeren gesproken. Dat gebeurde in een van de tractoren die de Groningers hadden meegenomen. Na een kort gesprek vertrokken twee tractoren naar het Binnenhof, gevolgd door demonstrerende boeren. De boeren vinden nieuwe afspraken over de afhandeling van aardbevingsschade in Groningen onvoldoende. Minister Wiebes zegt dat hij zo snel mogelijk de gaswinning wil halveren naar 12 miljard kub per jaar. Een Belgische rechtbank heeft oudverpleegkundige Ivo P. 27 jaar cel opgelegd voor het plegen van vijf moorden. P. was een geestelijke stervensbegeleider en staat bekend als diaken des doods. Hij vermoordde zijn moeder, schoonvader, twee ooms en een patiënt. Hij spoot lucht in hun aderen. Naar eigen zeggen wilde P. zieke mensen uit hun lijden verlossen... ook al hadden zij daar niet om gevraagd. De autoriteit persoonsgegevens onderzoekt hoe de app NPO Start omgaat met persoonsgegevens van gebruikers. Dat zegt minister Slop in antwoord op Kamervragen van de SP. Met NPO Start kunnen mensen uitzendingen van de publieke omroep terugkijken. De SP wil weten of het niet dubieus is dat de app kijkgegevens van individuele gebruikers aan commerciële gebruikers verstrekt, aangezien het gaat om een app van de publieke omroep. Het weer, af en toe wat buien met kans op hagel en natte sneeuw. Vannacht ligt de temperatuur tussen de 0 en 4 graden en kan in Limburg wat sneeuw vallen. Morgen later op de dag minder buien en een graad of 6. Dit was het... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad op de A4 Amsterdam-Den Haag nog drie kwartier vertraging tussen Hoofddorp en Hoogmade. Op de A12 Utrecht-Den Haag tussen de Meren en Woerden 6 kilometer.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 Dat gaan we dus niet doen. Want ja, een minuut is maar een minuut. En heb je dan nog iets klaarstaan voor een minuut? Nou, die hebben we wel. Maar dan moet ik eventjes in mijn eigen speellijst gaan zoeken. Want ik heb, ik heb al wat hoor. En ik dacht, nou, ik heb nog wel meer dan twee minuten. Maar dat blijkt dus even een kleine misvatting te zijn. Dan hebben we deze nog, eh, die ik eh, een halve eh, minuut nog wel even kan laten horen. Dus daar komt hij tot aan het nieuws van 8 uur. nu eerst het NOS nieuws van 8 uur. Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Shell zet ook op papier dat alle kosten die samenhangen met de aardbevingsschade in Groningen worden betaald. Dat zei topvrouw van Loon op een hoorzitting in de Tweede Kamer. Shell is aandeelhouder van...